René van Brakel met het NOS-journaal. Het Israëlische kabinet is akkoord gegaan met het val van minister van Defensie Barak... om 75.000 reservisten te mobiliseren. Alles wijst erop dat er een grondoffensief in de Gazastrook wordt voorbereid. Gisteren werden al 30.000 reservisten opgeroepen. Israël is vastbesloten een eind te maken aan de raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Afgelopen middag kwamen er raketten neer bij Jeruzalem en Tel Aviv. Het was de eerste keer dat Jeruzalem werd bereikt door een raket die was afgevuurd vanuit de Gazastrook. De raketten maakten geen slachtoffers. In Portugal is een tornado over de Algarve getrokken, waarbij veel schade is aangericht. Zeker acht mensen raakten gewond. Een aantal van hen zat in een auto die door de harde wind omver werd geblazen. Op veel plaatsen sneuvelden daken en ruiten. Schrijfster Helene van Rooyen woont in het getroffen gebied. Ze schreef op Twitter dat ze veel sirenes hoorde, dat er daken waren weggewaaid... en auto's door de verder regen op straat drijven. Het telefoonnummer 144 Red een Dier is in een jaar tijd 180.000 keer gebeld. Daarvan hebben 48.000 meldingen, bijna een kwart, geleid tot een actie van de politie of dierenbescherming. Hoewel de fulltime dierenpolitie is afgeschaft, bestaat het meldpunt nog wel. En voorziet het volgens de politie duidelijk in een behoefte. 146 agenten hebben hiervoor een opleiding gehad. In de Amerikaanse staat Missouri heeft de politie een bloedbad in een bioscoop voorkomen. Een man van 20 was van plan om dit weekend filmbezoekers dood te schieten. Zoals vier maanden geleden gebeurde in Colorado. Toen kwamen twaalf mensen om het leven. De moeder van de verdachte alarmeerde de politie toen ze zag dat haar zoon dezelfde wapens had als de dader in Colorado. In zijn kamer vond de politie wapens en meer dan 400 kogels. De verdachte bekende dat hij van plan was om toe te slaan tijdens een vertoning van de nieuwe Twilight film.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 ZFM. 원샷 때리면서 너해 밤이 오면 심장이 터져 star. 사실보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 Open Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. from é. Ah, you know it. I use my eyes. I use booze to unlock me.